Thank you. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het oog van de Naples aan de westkust van Florida. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een categorie 3. In Miami aan de oostkust zijn verschillende overstromingen gemeld. In sommige straten staat het water 60 centimeter hoog. Inmiddels hebben meer dan 2 miljoen huishoudens geen stroom meer in Florida. Er zijn al drie doden gevallen door verkeersongelukken door de storm. De gouverneur van Florida heeft gezegd dat er de komende dagen in totaal 12.000 militairen over de staat verspreid zullen zijn om hulp te bieden. Vandaag nog vertrekt een team van het Nederlandse Rode Kruis van Curaçao naar Sint Maarten. De hulpverleners gaan de bevolking voorzien van drinkwater en voedsel. Morgen volgt waarschijnlijk een vliegtuig met hulpgoederen. 5800 afdekzeilen, 9000 jerrycans en 2000 keukensets. Er is op Giro 5125 al ruim anderhalf miljoen euro gedoneerd voor noodhulp aan Sint Maarten. En de andere gebieden die getroffen zijn door orkaan Irma. Koning Willem-Alexander en minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties zijn gearriveerd op Curaçao. De twee brengen onder meer een bezoek aan een ziekenhuis met slachtoffers van Irma en ze worden geïnformeerd over de hulpverlening die vanaf het eiland wordt verleend. Morgen bezoekt de koning ook Sint Maarten. De Franse president Macron bezoekt dinsdag Saint-Martin, dat is het Franse deel van Sint Maarten. En bijna een miljoen mensen heeft vandaag de Open Monumentendag bezocht. Iets minder dan vorig jaar. Meer dan 4000 monumenten die normaal niet toegankelijk zijn... waren dit einde gratis te bezoeken. Grote publiekstrekkers waren dit jaar onder meer de Martinikerk in Groningen... en de Ridderzaal in Den Haag. Het weer, vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1245 hier op CFM Zandvoort. En wij gaan weer beginnen aan eh, een uur New muziek. En de eerste is van Anne Zweten. Ja, met een S, niet zweten, maar zweten. En zij maakt, eh, eens even kijken, het nieuwe album Flying Solo. En daarna een, een volkomen nieuwe artiest of groep. En Heart T, dat is een beetje een lastige naam voor mij. En Inner Sanctum, dat zo heet hun nieuwe album. En dat gaat maar door met die nieuwe albums. Volgende week eh, weer. Maar goed, eerst dit natuurlijk. De playlist met al deze werkjes vind je terug op peacefulradio.info. Uh, eh, volkomen beveiligde website ook. Sinds kort HTTPS en zo. Je kent dat wel. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Uh, het blijft er allemaal lekker op staan en we gaan lekker luisteren naar het nieuwe Age muziek. Veel luisterplezier.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 咋咋咋咋咋腿咋咋咋咋咋咋腿咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋腿咋咋咋咋咋腿咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋 打铁，打铁，打铁，打腿，打打腿，打打腿，打打腿，打打腿，打铁，打腿。打打铁。 តាមតន្ត្រីនិយាយតាមចម្រៀងនិយាយតាមរបាំបាននិយាយទៅលើបានហើយជាច្រើនដែលចាត់ទុកថាសិល្បករជំនាន់នោះជាអ្នកនាំនារសាអ្នកនាំសាររបស់ទីយៈទៅពលមនុស្សប្រឡាក់ប្រឡូកពេកកខ្វក់ពេកនិយាយកាន់ទៅលើគេមិនបងស្ដាប់ទេអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សសិល្បករជាមនុស្សស្អាតពាក់កណ្ដាលកក្រិចពាក់កណ្ដាលខាងលើស្អាតមនុស្សមែនតើកខ្វក់ហើយសិល្បករជាមនុស្ស Moi, c'est construit simplement par la tête, c'est conduit par Vishnu, qui, est, à, a confié à, un plan de l'étape de vache dans le ciel, dans le monde céleste. Donc, je vous dis, j'ai beaucoup apprécié, j'imagine que ça, c'est un travail. Dieu, c'est pas un travail évident. website www.purplepiano.com. let go of any judgments I hold against you, releasing words like fat or skinny, ugly or flawed from my consciousness.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 This is Michelle Qureshi, and you're listening to my new album, Seventh Wave, on Peaceful Radio. Where there is love, there is no distance. Where there is love, there is no fear. Where there is love, there is no heartache. Where there is love, sol. is love, there is no distance.